Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel studenten in Leiden en Den Haag gaan vandaag niet naar college. Vandaag begint er een staking in het hoger onderwijs. De komende tijd wordt er telkens in een andere studentenstad actie gevoerd... tegen de miljardenbezuinigingen van het kabinet. Dat er vandaag gestaakt wordt bij de Universiteit Leiden is bijzonder... zegt een studentenvakbond tegen verslaggever Matthijs van der Wiel. Het is de eerste staking in 450 jaar geschiedenis van de Universiteit Leiden. Zolang bestaat hij. Het is nog nooit gebeurd. Precies, het is nog nooit gebeurd. En wat zegt dat? Ja, het motto is dat als, het, als er in Leiden wordt gestaakt, dan gaat het echt mis. Dan is er echt wat fout. Er is eerder ook al actie gevoerd tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs. Daarna ging een deel van de plannen van tafel. De Oekraïense president Zelensky komt vandaag aan in Saoedi-Arabië. Daar wordt door Oekraïne en Amerika deze week gepraat over een mogelijk staakt het vuren met Rusland. Eerst gaat Zelensky op bezoek bij de Saoedische kroonprins. Verslaggever Wessel de Jong vertelt wat hij daar gaat doen. Nou, Zelensky gaat hem vertellen hoe, eh, hoe geweldig hij is. Saudi-Arabië is natuurlijk heel belangrijke speler... als het gaat om het bepalen van de wereldolieprijs. Nou, Zelensky heeft natuurlijk alle belang bij dat hij een beetje laag blijft, die olieprijs. Zodat eh, Poetin niet al te veel verdient aan zijn Russische olie-export. Daarna zal Zelensky proberen om Amerika weer meer aan zijn kant te krijgen. Trump heeft inmiddels gezegd dat zijn land mogelijk op korte termijn... weer militaire inlichtingen gaat delen met Oekraïne. En er zullen deze zomer geen Russische zeilschepen aanwezig zijn tijdens Sail. Tijdens dat evenement komen grote zeilschepen van over de hele wereld naar Amsterdam. Tijdens de laatste editie waren er ook een paar Russen bij... maar die zijn nu niet uitgenodigd in verband met die oorlog in Oekraïne prima, vinden deze mensen. Ja, dat ben ik sowieso niet uh, rouwig om. Omdat ik gewoon vind eh, dat wat er gebeurt... Eh, moet je de Russische schepen gewoon niet uitnodigen. Ja, begrijpelijk. Ja? Begrijpelijk. Je hebt toch een conflict daar. Of Poetin moet dan wel op boord zijn. Ik laat hij in die mast klimmen en eraf van flikkeren. <laughs> Heel graag. Sail is het grootste evenement van ons land. Vorige keer kwamen er 2,3 miljoen mensen op af. En dan krijg je het weer nog, vooral in het noorden vanochtend nog wat mist. Daarna opnieuw veel zon, al zijn er in het zuiden vandaag wel wat wolken. Het wordt maximaal 13 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ADB. De files van de ochtendspits lossen nu geleidelijk aan op. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam... tussen Vinkenveen en Knopend Amstel 8 kilometer met 20 minuten vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Knopend de Hoek en Knopend de Nieuwe Meer 9... met daar iets meer dan 10 minuten op onthoud. A7 horen richting Zaanstad bij Knopend Zaandam... 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de N247 Hoorn richting Amsterdam tussen Monnikendam... en de aansluiting met de A10 7 kilometer. Daar is de extra reistijd een kwartier.